Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft koningin vanmiddag het ontslag van zijn minderheidskabinet aangeboden. Daarmee is het kabinet na anderhalf jaar gevallen. De bewindslieden gaan demissionair verder. Rutte was vanmiddag zo'n twee uur bij de koningin. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk verkiezingen houden. Sommige partijen willen dat nog voor de zomervakantie doen. Formeel kan dat wel, maar volgens de kiesraad is het niet wenselijk. Omdat de partijen dan heel weinig tijd hebben om hun kandidatenlijsten samen te stellen. Officieel bepaalt het kabinet de verkiezingsdatum. De vakbonden willen dat enkele plannen van het kabinet controversieel worden verklaard, nu het kabinet demissionair is. Dat zou betekenen dat er voorlopig geen besluit over kan worden genomen. Het gaat volgens de bonden vooral om de bezuinigingen in het passend onderwijs en de wet werken naar vermogen. Politiebond ACP wil dat de invoering van de nationale politie gewoon doorgaat. Na het grote treinongeluk van zaterdag in Amsterdam liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. Sinds gistermiddag zijn 6 mensen uit het ziekenhuis ontslagen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de machinist van de stoptrein een rood sein heeft genegeerd. Dat sein blijkt niet te zijn beveiligd met een moderne variant van het ATB-systeem. Dat moet voorkomen dat treinen te snel rijden of door rood gaan. De oude variant werkt niet bij treinen die langzamer rijden dan 40 km per uur. De nationale ombudsman vindt dat de overheid veel meer aandacht moet besteden aan slachtoffers van de Q-koorts. Hij zegt dat minister Schippers te weinig doet voor die groep en zich te veel verschuilt achter formele regels. Verder zou de ombudsman het gepast vinden als de oud-ministers Klink van Volksgezondheid en Verburg van Landbouw morgen tijdens een hoorzitting in Den Bosch hun excuus aanbieden aan de Q-koorts patiënten. Sinds 2007 zijn er ruim 4100 Q-koorts besmettingen aangetoond. Zeker 25 patiënten zijn overleden. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen veel bewolking en buien. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knoop het Velsen 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentenol 3. De A12 Den Haag Utrecht voor Nieuwebrug 3 kilometer. A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 7 kilometer. A13 Den richting Rotterdam voor Delft 3, voor knooppunt Kleinpolderplein ook 3. ta A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 5. De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Papendrecht 3. A20 richting Gouda tussen Schiedam en knooppunt Brechtseplein 4 kilometer. A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 6. A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Soesterberg 7 kilometer.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 When you hold and you squeeze You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong you want me to It gives me so much joy that I can call you all of mine Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view I see my love make good from the time that I spend with you I'll give you anything and everything only mate.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 And and we hit fame. You ain't beating with these bell, we get insane. yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see you crying took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?